Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie gaat meer doen om agenten met posttraumatische stressstoornissen te helpen. De korpsleiding wil extra mensen inzetten bij het meldpunt voor agenten met een stressstoornis dat sinds dit jaar bestaat. Ook krijgen leidinggevenden trainingen aangeboden om de symptomen sneller te herkennen. Sinds 2015 is er bij ruim duizend politiemedewerkers het posttraumatisch stresssyndroom als beroepsgerelateerde ziekte erkend. De korpsleiding is bezig met een inhaalslag. Tot twee jaar geleden was er geen landelijk beleid... en lang niet alle regionale korpsen gingen goed om met agenten... die door het werk een trauma hebben opgelopen. Vorig jaar heeft de politie bijna 14 miljoen euro uitgekeerd... aan werknemers met stressstoornissen. De eurocommissaris van Voedselveiligheid wil een Europese top over de eiercrisis. Hij wil dat de betrokken EU-ministers en toezichthouders daaraan meedoen. Volgens hem heeft het geen zin dat landen elkaar de schuld geven van het eierschandaal. Sinds er fipronil in eieren zit eh, maken België, Nederland en Duitsland elkaar verwijten. Zo in België dat Nederland veel te laat in actie is gekomen. Gisteren ontkende staatssecretaris Van Dam dat. De eurocommissaris hoopt dat de top over de eiercrisis nog voor eind september kan worden gehouden. In Breda is een mishandelde en zwaargewonde man gevonden in een auto. Buurtbewoners hoorden gisteravond laat geschreeuw en klappen en belden de politie. De ruiten van de auto waren ingeslagen en de deuren en de achterklep stonden open. Twee verdachten zouden zijn weggereden. Het slachtoffer in Breda ligt in het ziekenhuis. De uurtarieven van ZZP'ers in de bouw zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Van 25 euro tijdens de crisis naar 45 euro nu. Tijdens de crisis werd er ook veel gewerkt onder de kostprijs. De laatste tijd is de werkgelegenheid in de bouw flink aangetrokken... en dat leidt tot betere salarissen. Het weer, in het noorden en oosten regen of motregen. Verder droog, met in het westen en zuidwesten geregeld zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. E de A10 Oost is dicht bij Duivendrecht na een ongeluk. In de file daardoor vanuit Zaanstad vanaf Kadoelen tot aan Duivendrecht 9 kilometer met een uur vertraging.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 Een eh, eveneens Canadese. En zij speelt eh, onder andere bas eh, en cello. Maar ze componeert ook. En dat nummer heet Crippling Trail en komt van haar album Blue Canvas uit 2016. We gaan verder met um, Etta James. Some, something Got a Hold on Me. Het komt van haar eh, album The Chessbox. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. before, no, no. Yeah. Etta James met Something Got a Hold on Me. We gaan nog even een klein beetje gas terugnemen met Rita Reis. Ik kwam een eh, mooi album van haar tegen, The Loss of Love uit 1994. Zij is een van de grootste Nederlandse jazzzangeressen die wij ooit gekend hebben. En eh, zij heeft ook buiten Nederland veel successen gehad. Zij is in 1956 eh, uitgenodigd om naar New York te komen. Daar heeft ze onder andere opgetreden met Art Blakey en zijn Jazz Messengers... En later ook met Henk Mobley, Horace Silver, Donald Byrd, Kenny Drew... maar ook bijvoorbeeld Stan Getz, Lester Young... Nou, nog vele andere grote artiesten. In 1998 nam zij een album op met de Hannover Philharmonic Orchestra... en um, daar ga ik twee nummers van draaien. Zij wordt onder andere vergezeld door Lex Jasper op piano... Martin Wind op bas, Peter Ikma op drums... en Tony Lakatos op tenorsax... U gaat luisteren naar Rita Reis. Eerst met Mr. Lucky en daarna met Two for the Road. They call us lucky rainbow lights the sky when we kiss, when we sigh. They say you're lucky, Mr. Love. si free. Come wander through the world with me. In any place we chance to be. Rita Reis. We gaan verder met nog een eh, grote jazzartieste. En dat is eh, Nina Simone. Nina Simone, ik kwam een eh, tijdje terug een, een boek over haar tegen. Het is een biografie van Ellen Light. En het heet What Happened Miss Simone. Dat slaat ook op haar leven. Zij ehm, wordt heel verschillend omschreven. Gerrit de Bruin, haar Nederlandse dichtstbezijnde en meest vertrouwde vriend... zei ooit... Wat ik hoor over Nina is of haar muziek is fantastisch... of zij was een moeilijk eh, persoon. Een hele biografie ga je natuurlijk niet vertellen in een, uh, in een jazzprogramma. Maar ik wil wel wat kleine stukjes eh, daaruit uit meenemen. En natuurlijk ook veel van haar muziek draaien. Ik wil niet alleen maar de grote hits draaien... maar ook wat andere nummers vandaag. Nina Simone, ze komt uit het platteland van het zuiden van Amerika. Uit de tijd van de rassenscheiding. Haar moeder was een reizende predikant... Die, die volgens Nina meer op had met haar parochianen dan haar dochter. Ze leerde al vroeg zingen en piano spelen thuis. En ze speelde ook mee in de kerk van, eh, van haar moeder. Tijdens een van die diensten viel haar talent op bij een blanke Engelse eh, vrouw, Muriel Masanovic. En zij overtuigde Nina's moeder om Nina verder les te geven. En zij introduceerde Nina met klassieke muziek, waaronder Bach. En Bachs werk werd haar ideaal, zoals zij wilde spelen. En na vier jaar les organiseerde Muriel Mazanovic een fonds om geld op te halen voor Nina... dat haar eh, verdere training zou kunnen bekostigen. Ze zou daarvoor een concert gaan geven en toen gebeurde er iets... wat grote invloed op haar leven zou hebben. Haar ouders werden gevraagd om van de eerste rij naar de achterste rij te verhuizen... om plaats te maken voor andere blanke mensen. En toen Nina dat zei, zag, zei ze, ik speel niet. Want mijn moeder is een zwarte vrouw en als zij mijn handen niet kan zien, dan speel ik niet. En dat voor een tienjarige. En natuurlijk, gelukkig maar, mochten haar ouders toen wel vooraan zitten. Het eerste nummer wat ik ga draaien is een van eh, haar eh, eerste hits. En het eh, komt van het album Little Girl Blue. En het nummer heet I Love You Porgy. and I'll be glad. Yes, I love you, Poogie. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Simone werd natuurlijk opgeleid als eh, klassieke pianiste. En na haar middelbare school verhuisde ze naar New York City. En ze nam daar opnieuw les om zich voor te bereiden op een examen... voor een beurs aan het Curtis Institute in Philadelphia. Ze haalde het helaas niet. Ze kwam niet door het toelatingsexamen heen. En haar droom om de eerste zwarte klassieke pianiste te worden was mislukt. Haar omgeving dacht dat het kwam door haar huidskleur. Haar pianoleraar Vladimir Sokolov zei dat er toch anderen waren die beter waren. Na deze teleurstelling ehm, ja, moest Nina haar carrière nieuw vorm geven. Zij begon nu zelf pianoles te geven, hoorde van clubs en ging daar zelf spelen. Ze veranderde haar naam omdat haar moeder dit nooit goed zou vinden. En Nina komt eh, naar aanleiding van een oud-Spaans vriendje. En Simone is eh, afkomstig van de Franse actrice Simone Signore. Ze speelde elke dag van 9 tot 4 s eh, s'nachts en een ober in een van, haar, eh, van die clubs, Ted Axelrod, werd haar eerste fan. En nam voor haar een LP van Billie Holiday mee. Met haar onder, daar onder andere I Love You Porky uit de Gershwin opera. Van haar eerste album ga ik er nog een nummer draaien. Dat heet Little Girl Blue. as well surrender. Cause your hopes are getting slender and slender. augustus 1957 ontmoette Nina Simone de gitarist El Shackman. En tussen hun klikte het zo goed dat zij een uh, muzikaal verbond sloten... wat zij eh, heel lang in eh, vele albums ten uitvoer hebben gebracht. En Little Girl Blue is het debuutalbum van Nina Simone. Ze heeft het opgenomen bij Bethlehem Records. Het was haar enige album bij deze maatschappij... Zij heeft eh, eigenlijk onmiddellijk de rechten van dit album verkocht aan Bethlehem voor 3000 dollar destijds. Eh, omdat ze ontevreden was over eh, deze platenmaatschappij. Uiteindelijk heeft dat haar waarschijnlijk aan, aan royalties meer dan een miljoen dollar gekost. Want ze heeft er grote hits mee gescoord. Waaronder Love Me or Leave Me, I Love You Porgy en My Baby Just Cares For Me. Allemaal op haar debuutalbum. Van dit debuutalbum ga ik nog een eh, nummer draaien. En dat heet Central Park Blues. Nina Simone's tweede album was die Amazing Nina Simone uit 1959. En dit is echt meer een jazzalbum. Waar je op andere albums ook nog soul en soms ook popachtige nummers eh, terugvindt. Ik ga luisteren naar Willow Weep For Me. green along the stream. weep my tears into the stream, sad as I can be. starry light, so none will find me sighing and crying all alone. Oh, weeping willow tree, weeping sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me when the shadows fall branches down along the ground and cover me when the shadows fall. Nina Simone stond natuurlijk ook bekend om haar eh, live albums en live optredens natuurlijk. U gaat eerst luisteren naar eh, Little Liza Jane. Dat komt van het album At Newport. Een eh, live album op het Newport Jazz Festival uit 1960. En daarna gaat u luisteren naar een nummer van het album Nina Simone Sings Ellington uit 1962. In Don't Mean a Thing. Where's my tambourine? Wait a minute. my tambourine, boy. Wait a minute. This is a folk tune, and it's called Little Liza Jane. Uh, we get some rhythm started here and see what happens. I'm care of the Hail or hate. The lies of Jane, Jane, the lies of the lies of Jane, Jane, the lies of the lies of Jane, Jane, the lies of the lies of Jane, the lies of Jane, the lies of Jane, Jane, the lies of the lies of Jane, Jane. this great big town. Lot of people standing around. They're listening to a great big band. The bestest music in the land. I tell you once and tell you twice. Enjoy yourself and live a life. The lies of Jane, Jane, the The lies of lies of Jane, Jane, the The lies of lies of Jane, Jane, Eliza lies of Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane. sing. Don't Mean a Thing. Nina Simone is natuurlijk ook eh, bekend vanwege haar, eh, haar eh, tegenstand ehm, tegen, de, tegen de discriminatie in, in Amerika. En ehm, in 1963, um, ehm, daaraan voorafgaande, nam zij samen met haar man Andy Stroud, die ook haar producer was, het besluit om een grote stap te wagen, Carnegie Hall, waar voorheen eigenlijk alleen maar klassieke artiesten optraden. En het werd een groot succes voor haar. Zij kon nu ook een groot publiek in een groot evenement bereiken. In datzelfde jaar was er een, eh, in Alabama een, eh, een bom ontploft. Een bom in, in een kerk en vier jonge meisjes werden gedood tijdens een bijbelstudie. En Ina Simone zei in een interview... toen ze die kinderen doodde, was het dat ik mij besefte... dat ik mijn talent moest gebruiken om zwarte mensen te helpen. Zij schreef het nummer Mississippi Goddamn... En zij eh, voerde dat op eh, in haar eh, concert in Carnegie Hall. U gaat zo direct luisteren naar een uitvoering van de tweede keer dat ze dat concert deed in 1964. En later heeft ze dat nummer ook nog eens een keer uitgevoerd in de mars van Martin Luther King van Selma naar Montgomery. Waar zij s'avonds optrad samen met Tony Bennett en onder andere Sammy Davis Jr. Waar ze voor 40.000 mensen dit, dit nummer zong. Daarna ga ik verder met een ander uh, protest op uh, nummer van haar Strange Fruit. Komt van haar uh, album Pestle Blues uit 1966. En vertelt het verhaal van de lynchpartijen zoals die vroeger veel voorkwamen in het zuiden van Amerika. Waar zwarte Amerikanen opgehangen werden. En um, eigenlijk is de titel al veelzeggend. De lijken van zwarte Amerikanen hangen als vreemdsoortige vruchten in de bomen.